9 uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De Nederlandse ambassade in Syrië blijft ondanks het aanhoudende geweld in het land open. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada, Zwitserland en Frankrijk sloten eerder hun ambassade wel. Spanje besloot vandaag alle diplomatieke activiteiten op te schorten. De Nederlandse ambassadeur werd eerder al wel teruggeroepen uit Syrië. De Syrische regering wordt beschuldigd van grove schendingen van de mensenrechten. Vandaag verschenen beelden van gewonde burgers die in ziekenhuizen gemarteld worden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de situatie in Syrië scherp in de gaten te houden. In EU-verband wordt gesproken over het eventueel uitwijzen van alle Syrische ambassadeurs uit de Europese landen. Minister Leers maakt zich zorgen over de hervatting van de Turkse vluchten op Somalië. Leers is bang dat grote groepen Somalische asielzoekers naar Europa komen via de volgens hem lekke grens tussen Turkije en Griekenland. Hij hoopt dat er snel afspraken met Turkije gemaakt kunnen worden over het tegengaan van illegale immigratie naar de EU. Turkish Airlines is de eerste luchtvaartmaatschappij van buiten Oost-Afrika in meer dan 20 jaar die weer geregeld vluchten gaat uitvoeren op Somalië. De Turkse premier Erdogan heeft vorig jaar al dat hij af wil van het beeld dat Mogadishu een no-go area is. De leden van de PvdA hebben het liefst Diederik Samson als nieuwe leider. Dat blijkt uit een peiling van één vandaag onder duizend PvdA-leden. Samson krijgt 54 procent. Ronald Plasterk volgt met 31. Nebat Al-Bayrak staat derde met 9. En de andere twee kandidaten, Martijn van Dam en Lut Jacoby krijgen maar een paar procent. Samsom is favoriet omdat volgens hem veel leden goed is in het debat en een duidelijke visie en koers neerzet. Ook denken veel leden dat hij het best is opgewassen tegen PVV-leider Wilders. De echte ledenraadpleging begint morgen. Alle PvdA-leden kunnen stemmen via internet of per post. Dan nog het weer. Vanavond eerst nog opklaringen. Vannacht raakt het bewolkt en trekt de wind aan. Morgen is nog droog. Daarna vanuit het noordwesten veel regen. Het wordt dan zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 En natuurlijk een goedemorgen voor onze internetluisteraars in Bergen op Zoom, Boertangen, Dokkum, Hamburg en waar ook nog maar meer ter wereld. De weersvoorspellers zeggen dat we het toch weer een beetje kouder gaan krijgen. Maar de meteorologische lente is op 1 maart begonnen. En om de moed erin te houden, staat dit programma dan ook een beetje in het teken van de lente. Maar eerst gaan we vliegen. Naar de maan. Met achter, <clears throat> sorry, met achter het beroemde B3-orgel zit hier de Amerikaanse jazzorganist Joey de Francesco, die als vijfjarige dat instrument op bespeelde. Als 70 jaar zat hij al in de band van Miles Davis en tegenwoordig geeft hij zo'n 200 concerten per jaar. Fly Me to the Moon. Thank you. As Well Be Spring van Rogers en Hammerstein en gespeeld door de fluitist Herbie Mann. En daarmee opende vandaag het lenteseizoen. We blijven nog maar even in deze stemming met de Japanse jazzzangeres Nabuko Kiryu die in 1990 haar eh, loopbaan in eh, Japan begon maar later in New York haar muzikale opleiding afrondde. Samen met trompetist Kevin Lewis is hij hier met You Must Believe in Spring. Sleep Mm-hmm. <laughs> Want To Be Happy. Een compositie van tenorsaxofonist Sonny Rollins werd hier gespeeld door de oude stijltrompetist Ruby Braff en pianist Roger Calloway. Talenten. Spring. Onderwerp van vele, vele songs. Zo ook in een lied van musicalcomponist Frank Lusher. Voorkomend in de film Christmas Holiday uit 1944. Spring Will Be A Little Late This Year. Gezongen door good old Anita O'Day. Begeleid door een combo van vibrafonist Carl Chader. winter continues cold As if to say spring will be A little slow to start A little slow reviving that music reviving That music it made in my heart Yes, time heals all things I needn't cling to this feeling van de Engels geboren, maar Amerikaans geworden blinde pianist George Shearing. Hij overleed in februari vorig jaar na een ongelooflijk lange loopbaan in het jazz. Geboren in 1919 in Londen als jongste in een gezin met negen kinderen, leerde hij ondanks zijn aangeboren handicap als kleuter al piano spelen. Hij begon zijn loopbaan als pianist en accordeonist in een plaatselijke kroeg kreeg al snel bekendheid, maar schoot door naar de top toen hij in 1947 naar Amerika emigreerde. Hoorde Shearing zojuist in My Favorite Things uit de musical The Sound of Music, in klassieke stijl gespeeld. Maar snuffelend in mijn verzameling vond ik een accordeonopname van hem uit 1939. Samen met zijn ontdekker en promotor, de pianist Leonard Feather is Joe Shearing te horen in Squeezing the Blues. everything must change Nothing stays the same Oh. lights up the sky to Spring. Everything Must Change. Een prachtige ballad gezongen door de Amerikaanse jazzzangeres Karen Ellison. Laten we er nog maar meteen een romantische ballad aan vastknopen. Gezongen door de Amerikaanse jazzzangeres Carol Sloan. Morgen wordt zij 75 en ze treedt nog regelmatig op. Carol Sloan met I'm Getting Sentimental Over You. I was just another who laughed at romance I said it was not for me Then you made your entrance and right at a glance I knew this was meant to 我寻 Instrument, de trombone. Ja, zelfs twee. Eenmaal eh, gespeeld <clears throat> door het toen succesvolle duo J.J. Johnson en Kay Winding. Dat was in 1954. What is this thing called love? Drie jaar later speelden de broertjes Cannonball en Ned Adderley een herinneringsnummer voor de een jaar eerder verongelukte trompetbelofte Clifford Brown.